en een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Amstelveen is afgelopen avond op straat een vrouw doodgeschoten. Voorbijgangers zagen haar liggen. Een paar straten verderop werd een brandende auto gevonden. De politie houdt rekening met een liquidatie. Volgens de krant Het Parool is de vrouw een vriendin van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Hij zou een grote rol spelen in de organisatie van de in mei geliquideerde topcrimineel Gwynette Marta. De politie wil hier geen commentaar op geven. Er is nog niemand aangehouden. In de Amerikaanse staat Maryland is een privévliegtuigje op een huis neergestort, waardoor zes doden zijn gevallen. In het huis kwamen een vrouw en haar twee jonge zoontjes om het leven. Hun houten huis stortte in en vloog in brand. De andere doden zijn de drie inzittenden van het vliegtuig. Het is onduidelijk of Onno Hoes burgemeester kan blijven van Maastricht. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad hebben achter gesloten deuren over zijn positie vergaderd... maar wilden na afloop niets zeggen. Hoes kwam vorige week in opspraak door contacten met een jonge man. Eind vorig jaar was er ook zo'n soort affaire rond Hoes. Toen beloofde hij beterschap. In het centrum van Berlijn is een man om het leven gekomen... door een val uit een reuzenrad van 60 meter hoog. Het ongeluk gebeurde op een kerstmarkt in de buurt van Alexanderplatz. Of de man is gesprongen wordt nog onderzocht. De kerstmarkt ging na het ongeluk dicht in overleg met de politie. Ambtenaren van de gemeente Utrecht kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe stadskantoor. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft moeite heeft met het vinden van een geschikte werkplek en veel mensen vinden het rumoerig. Het kantoor ging twee maanden geleden open en heeft vooral flexplekken. De Centrale Ondernemingsraad vindt dat de inrichting van het nieuwe stadskantoor snel moet worden aangepast. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. De temperatuur daalt vannacht tot dicht bij het vriespunt en er is kans op gladheid en mist.